Het gaat om een enorme gasleiding naast de N2 die tegenover eh, de ingang van de Hightech campus eh, ligt. Nou, een enorme omgeving is eh, afgezet. De N2 is dicht. Maar ook vanaf Eindhoven is al een kilometer voor de gasleiding die hier op Springen staat al de weg afgezet. Er zijn hulpdiensten aanwezig. We zien Rijkswaterstaat, brandweer. We zien de ambulance hier ook al uit de voorzorg staan. En zijn op dit moment met een kraan bezig. Ze zijn aan het kijken om die leiding te stutten. Honderden Britse jongeren zitten in WhatsApp-groepen... waarin beelden worden gedeeld van dierenmishandeling, meldt Sky News. Er gaan filmpjes en foto's rond van eekhoorns, vogels en zelfs herten... die worden verwond of doodgeschoten, vaak met katapulten. De Britse vogelbescherming ziet een hoop gevallen voorbij komen. Most of the injuries are head injuries, neck injuries, pure kill shots. They're there to try and kill these animals. Um, <sighs> yeah, that's all I've got seen, seen, a, seen a, a, swan that's been shot with its mate of 10, 15 years. Um, it's not nice, it's horrible. Ja, hij legt uit dat mannetjes en vrouwtjes zwanen hun leven lang samen blijven... en dat de dieren rouwen als hun partner doodgaat. De politie in Londen zegt dat ze de laatste tijd inderdaad meer meldingen krijgen van dierenmishandeling. Vier Nederlandse mannen moeten in Noorwegen de cel in voor een zware mishandeling. De vier kregen in het kustplaatsje Teunsberg ruzie met twee inwoners. Een van de Nooren raakte buiten Westen. Hij kreeg een hersenbloeding en een schedelbreuk. En ook de andere Noor werd geschopt terwijl hij op de grond lag. De daders hebben alles ook nog zelf gefilmd. En slecht nieuws voor Ajax, want Steven Berghuis doet ook tijdens de Conference League wedstrijd, wedstrijd tegen Aston Villa niet mee. Berghuis raakte een maand geleden geblesseerd aan zijn knie en is dus nog steeds niet hersteld. De achtste achtste finale van de Conference League is morgenavond om 9 uur. De vorige wedstrijd in de Johan Cruijff Arena eindigde in 0-0.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 Can you do that? Sure, John. But I want you to spell for me New York. <laughs> John, why you ask me to do that? I just want you to spell New York, Jim. Well, alright, I'm gonna go ahead, man. N E W Y O R K. That's New York, man. No, Jim, you've made a mistake, Jim. I'm gonna teach you the right way and the proper way to spell New York. Well, go ahead, John. A knife, a fork, a bottle, and a cork. That's the way we spell New York, Jim. Yeah. You see, I'm the dynamite. So all you got to do is hold me tight because I'm out of sight, you know, because I'm a dynamite. Whenever time I walk in the rain, man oh man, I feel a pain. I feel a burning pain keep on burning in my bloody brain. I've got cocaine running around my brain. I've got cocaine running around my brain. I want you to dig my soul brother and soul sister. I want you all my time because I'm a dynamite. Yeah, I've got cocaine running around my brain. No matter where I treat my guests, you see, they always like my kitchen best. Cause I'm cocaine running around my brain. Cocaine running around my brain. Yeah. Hey, Jim. Jim. Where is Jim, man? Jim, I want you to tell you something. I want you to spell for me New York, Jim. Come on, Jim. I want you to spell New York. A knife, a fork, a buckle, and a cork. That's the way we spell New York. Right on. Out of sight, man. Right on. Uh, right on. Yeah, right on. Man, oh man, I'm on the run. I've got to read the setting sun, cause I've got cocaine. A whole, a whole lot of cocaine, man, running around my brain.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 En we gaan door met een oudje uit Volendam, BZN, Blue Eyes. zomer of had je winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Een wisselvallige week voor de boeg met enkele droge dagen. Na enkele lenteachtige dagen met weliswaar een frisse noordoostelijke wind... lijkt de komende week wisselvallig te verlopen. Zeker in het begin en het einde van de week is er kans op wat buien... maar tussendoor zijn er ook enkele droge dagen. Vandaag en donderdag lijkt het geheel droog te gaan verlopen met hier en daar wat ruimte voor de zon. De temperatuur valt ook weer wat hoger uit, waardoor het alweer snel heerlijk weer is om te fietsen of te wandelen. Vanaf vrijdag neemt de wisselvalligheid echter weer toe met enkele buien die ons land aandoen, ook in het weekend.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 Uh, in the eyes of the world, being born was my first big mistake. in the eyes of the crowd. I'm a do nothing kind of a guy who just live and die. In the eyes of the crowd, I'm another poor Joe on the street. Dit waren achterinvolgers Lost Without Your Love van Breath. Gevolgd door Looking Through Your Eyes of Love van Gene Pitney. Jouw verhaal, mijn verhaal. Vanaf 16 april een wekelijkse bijeenkomst gevuld met aandacht voor elkaar. Plezier en verbinding. Luisteren naar elkaars verhalen en echte ruimte krijgen om je verhaal te delen.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 Denk je erover na om te stoppen met roken? Schrijf je dan snel in voor deze training. Elf thema bijeenkomsten op elk gewenst moment instromen. Informatie en inschrijven Marion Schouten m.schouten.nl plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 412 75228. En het is elke maandag van 4 tot 6 uur. Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. Dog de Everly Brothers. Johnny is a joker, he's a bird, a very funny joker. a bird, but when he chokes my honey, he's a dog. His joking ain't so funny. What a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby. He's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. Sings the sweetest love song you ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me, he's just a wolf dog on the prowl. Johnny wants to fly. what you can get now. what a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby. He's a bird dog. Hey, bird dog, get away from my way. Gladys Knight and the Pips was een Amerikaanse rhythm and blues groep uit Atlanta, Georgia. Rondom de zangeres Gladys Knight. De Pips waren familieleden van haar. De groep is vooral bekend met hits als Midnight Train to Georgia en Baby Don't Change Your Mind. In 1989 ging de groep uit elkaar en ging Gladys Knight solo. Dezelfde jaar had ze als soloartiest haar grootste hit in Nederland en Vlaanderen met License to Kill de titeltrack van de gelijknamige Jane Bond film. De Pips stopte met optreden. Samen werden ze opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. Hier is Gladys en de Pips met Baby Don't Change Your Mind. David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street. Pluspunt is op zoek naar vrijwilligers. En wel een vrijwilliger voor voedseluitgifte. Voor de uitgifte woensdagochtend hebben we een extra vrijwilliger nodig. Die gaat meehelpen bij het uitdelen van voedsel uit de kratten. Dit voedsel wordt opgehaald bij supermarkten en is bijna of net niet over de datum. Hiermee gaan we voedselverspilling tegen en kunnen wij dit uitdelen aan alle inwoners van Zandvoort. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijks uitnodiging voor het fooienfeest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheidbevordering en informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om vrijwillige voedseluitgifte te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honer, H-O-H-N-E-R, at plus.zandvoort.nl voor meer informatie Zie de website van Pluspunt.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 Niels Sedaka, een Amerikaanse zanger. En die is geboren in 1939. En die wordt dus vandaag 85 jaar, een mooie leeftijd. En Niels Sedaka is een Amerikaanse zanger, zoals ik al zei. En hij werd vooral bekend in de jaren 50, 60 van de 20e eeuw. En was het meest populair in de jaren 70. Hij bracht in de jaren 50, 60 en 70 in totaal 14 albums uit. Niels Sedaka brak in 1958 door met The Tokens. In 1959 kwam hij met zijn eerste soloalbum Niels Sedaka. De eerste hit in Nederland en België was in 1959 Oh Carol. En Niels Sedaka had een stuk of tien hits in Nederland. Verder schreef hij tal van liedjes voor andere artiesten... waaronder Gene Pitney, Connie Francis, Tony Christie en ABBA. Voor ABBA schreef hij in 1972 bij de muziek van Benny Anderson en Björn Ulvaas de Engelse tekst voor het liedje Ring Ring Ring. En dat werd het Zweedse inzending van het Eurovisie Songfestival in 1973. Hier is Niels de Daken met Oh Carol.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 Net Zandvoortpas is het maar 8,50. Vooraf reserveren is wel nodig en dat doet u via telefoonnummer 5740330. 5740330. En voor meer informatie via m.langeveld En het is elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. En de locatie pluspunt Zandvoort Noord.